ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd in Libanon, dit keer in de hoofdstad Beirut. Het gaat volgens persbureau Reuters om een aanval op een hooggeplaatste commandant van Hezbollah... Vlak voor de aanval heeft premier Netanyahu in een videoboodschap Libanezen nogmaals opgeroepen om hun huizen te verlaten. En het is chaos in Libanon, zegt correspondent Desi Moore. We zien ontelbaar veel beelden van explosies, huizen die in brand staan, uitgebrande auto's en paniek. Je ziet ook mensen die proberen benzine te krijgen, hele lange rijen bij de pompstation, mensen die hamsteren in eh, supermarkten. Heel veel paniek en heel veel onzekerheid. Sinds vanochtend heeft Israël ruim 800 onder doelen aangevallen in heel Libanon. Daarbij zijn tot nu toe 274 doden gevallen. Er staan lange files naar het noorden van het land. De VS wil een Chinese en Russische software in auto's gaan bannen. De Amerikaanse overheid maakt zich zorgen over de nationale veiligheid. De kans zou bestaan dat de software wordt gehackt. Het gaat om auto's die in Amerika op de markt komen met buitenlandse software... die werkt via een internetverbinding. Critici zeggen dat de plannen ook te maken hebben met de concurrentie met China. De VS wil namelijk ook zijn softwaremarkt uitbreiden. Fans van deze wereldberoemde serie kunnen vanaf nu een iconisch item in handen krijgen. Ja, dat is natuurlijk Friends. Op dit moment worden er meer dan 100 items uit de populaire serie geveild. Je kunt onder meer bieden op een replica van die bekende bank... Eh, uit het stamcafé van de hoofdrolspelers... een uithangbord van het café en een kooltrui van Jennifer Aniston's character Rachel. De kledingstukken zullen waarschijnlijk rond de 900 euro per stuk opleveren.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 En daarmee zijn we meteen in het dynamische gedeelte van eh, deze alternatieve FM eh, teruggekomen. En ook voor de mensen die op Jijbuis zitten te kijken... die kunnen nu ook meegenieten van het hele verhaal. Want eh, ook daar is het allemaal terug te vinden. dit was Sea Foam Grey. Jongens schijnen uit Den Haag te komen. En een van de nummers die ze hebben uitgebracht... nog niet zo lang geleden zelfs. My Love is White. En we hebben vanavond in de studio Liza wel, Zeg ik het goed zo? Jazeker, ja. goedenavond. Ja, goedenavond. Want eh, dat was altijd eh, nog even een, eh, een, dingetje voor, voor mij. Van hoe spreek je dat nou in vredesnaam uit? En, en ik hoorde de, wat radiocollega's echt struikelen over, over je naam. Maar, maar goed, ik ben er dus uit. Je hebt het zelf nu gezegd. niet geheel onbekend, want vier jaar geleden heb je de grote prijs van Rotterdam gewonnen. Wij gaan inderdaad wel een tijdje terug. Eh, ja. ja. Eh, dat is ook een beetje het eh, moment dat ik eigenlijk een beetje jou meteen begon te volgen. En dat heeft ook weer te maken omdat ik af en toe een beetje zit te luistervinken naar een ander radioprogramma. En daar kwam je dus ook in voor. En ik denk, nou, dat is wel iets wat wij ook kunnen gebruiken in dit radioprogramma. Dus zover gaat het eigenlijk al terug. Ja, bijzonder is dat. Ja. wat weet je nog van die grote prijs voor Rotterdam? Ja, zeker. Ja, ik vind het ook heel erg leuk om hier weer even over te kletsen. Want eh, dit is natuurlijk nu vier jaar geleden. Mhm. En ik ben zelf wel iemand die heel erg kijkt naar alles wat er gaat komen. Heel erg naar de toekomst. Ja. Ehm, dus het is voor mij heel waardevol om mensen in mijn leven te hebben die af en toe eh, mij even laten terugblikken van... hey, weet je nog, dit is nu inderdaad, het is nu september... dus dan is het echt vier jaar geleden dat ik de grote prijs heb gewonnen. Mhm. En dat is inderdaad voor mij echt wel een, eh, een begin van een nieuw hoofdstuk geweest. Waarin ik echt in mezelf ging geloven. Ja. Eh, was dat dan ook, eh, gaf dat, dat winnen van die grote prijs van Rotterdam van... hey, ik kan misschien toch meer dan ik zelf had gedacht? Ja, ja en het, het grappige is dat het bij mij misschien nog wel veel meer nodig heeft... dan alleen maar grote prijs van Rotterdam. Mhm. <laughs> het heeft erg veel voeten in de aarde gehad de afgelopen jaren eh, voor mij om echt eh, te gaan staan eh, en te geloven in wat ik doe. Maar ik ben heel blij dat ik daar nu, daar nu eindelijk ben gekomen. Ja. ja. Ehm, want ook eventjes daarop uh, voortbordurend, want, want dan zitten we ook een beetje in, in de achtergrond van jou wat, wat dat er gaat. Want ja. het is niet alleen Grote Prijs van Rotterdam, maar je hebt ook de codearts doorlopen. Klopt, ja. ik kom inderdaad uit een conservatoriumwereld. Eh, ja. ja. Eh, hoe was dat voor jou, het, de conservatorium, eh, het conservatoriumwereld Uh, ja, bijzonder dat je het vraagt. Ik heb toevallig vorige week in een interview met de krant ook hierover over gesproken. Ja. En ik denk dat ik, ik heb codearts gedaan in Rotterdam. Um, de bottom line is dat deze studie mij ontzettend veel heeft gebracht. En dat het precies de bedoeling is geweest dat ik daar heb gestudeerd. Ja. Maar er zijn wel dingen op mijn pad geweest tijdens deze studie die voor mij wel eh, beschadigend zijn geweest in eh, mijn persoonlijkheid, maar ook in mijn kijken naar de muziekwereld en ja. mijn eigen muziek. Ja. Ehm, maar ook daar heb ik weer uit geleerd. Dus je kan er altijd vanuit twee kanten naar kijken natuurlijk. Dat is ook gewoon goed is geweest voor mijn ontwikkeling. En je hebt het over beschadigingen. Um, kan je dat dan, ondanks die beschadigingen, dan zo omdraaien dat je er het positieve uithaalt en dat je denkt van, hé, hey, daar zou ik eh, op een andere manier mijn voordeel mee kunnen doen. Heb je de, is dat een beetje de gedachtegang die ik zou beluisteren in jouw woorden? Ja, ja ik ben iemand geweest die, eh, ik zeg ook geweest, eh, <laughs> dat is natuurlijk nog steeds wel een beetje gaande nu. Maar ik ben in ieder geval iemand die wel goed beïnvloed kan worden door anderen. En in het verleden eh, keek ik altijd heel erg naar hoe anderen het deden. En mhm. daar liet ik me dan door leiden. En dat is een beetje eh, wat er op Codarts is gebeurd. Ik ben daardoor heel erg naast mijn eigen schoenen gaan lopen. Ehm, en dat is nodig geweest, gek genoeg, paradoxaal, mhm. om bij mezelf te komen. Omdat ik vanaf een afstandje naar mezelf keek en dacht: hé, hey, ik ben niet thuis op dit moment. Mhm. Ik ga die uh, huiswaartse beweging nu weer maken. Dus het is, het is zeker de bedoeling geweest. En nu kijk ik erop terug en ben ik gewoon heel blij dat de cirkel eindelijk weer rond is. Dat ik eindelijk weer kan maken eh, en kan zijn wie ik was voordat ik eh, deze school binnenstapte. Ja, ehm, dat betekent ook dat je dan weer met beide benen, om het even eh, gewoon in goed Nederlands te zeggen, op de grond moet komen te staan om weer verder te kunnen komen. Zoiets. Ja, en met de benen op de grond staan is voor mij altijd wel een challenge. Ja, ik heb heel erg mijn hoofd in de wolken. Ja. Eh, dus het is voor mij zeker belangrijk om, eh, om echt eh, geaard te blijven. Ja. Dat laatste, dat, herken ik ook hoor. Dus dat oh is niet... <laughs> Ja, ja dat, is bij mij herkenbaar wat, wat dat er gaat. Ehm, we gaan straks natuurlijk meer van je horen. Want, want je hebt het afgelopen jaar niet stilgezeten. Je hebt eh, een complete album uitgebracht. Daar gaan we het natuurlijk ook nog even over hebben. Want daar zit natuurlijk eh, wel wat eh, bijzonderheden aan vast. Maar ook aan jou, want je vertelt natuurlijk dat je dus weer ja, terug naar de, een beetje naar de basis bent gegaan, naar, naar, jezelf. En dat is ook iets waar we het de komende twee uur ook over gaan hebben. Dus dat eh, komt allemaal voorbij. Ehm, na het volgende nummer, dan gaan we ook eh, jou echt eh, horen en zien natuurlijk. met twee nummers, maar zover is het nog niet. Want we gaan eerst nog één nummer draaien van een dame die wij 1 augustus hier in de uitzending hebben gehad. En dat is Linde. Linde die maakt indie folk. En dat is, ja, muziek wat heel klein klinkt. En dat is ook precies de bedoeling van vanavond. En ook dit nummer is klein. En dat nummer dat heet Lights Down. Eh, Linde met het eh, nummer Lights Down. Wat gaat over de innerlijke strijd tussen wat de geest wil bereiken... en wat het lichaam daadwerkelijk aan kan. Dat is een beetje eh, de strekking van het verhaal. Het is zover. We gaan luisteren naar Lajna Weld. Want dat is de gast van vanavond in deze studio. En het eerste nummer wat we gaan horen... dat heet Perfect Image. a crib the wind blows, the balcony back and forth till you're not awake anymore, till your world is put to rest. And now is the time for reflection. Take a step back and start to

trying so hard to fit in. But what if this perfect image isn't meant to be fulfilled? Just look how far you have come. You'll get it done in your own time. You've been feeling exhausted. It seems like you're falling behind. But maybe that calls for a celebration. 是。 dat was het eh, eerste nummer. En Perfect Image staat ook op het eh, album wat Liza Weld op 21 juni heeft eh, gepresenteerd in de Vondelkerk in Amsterdam. Want dat was daar allemaal, allemaal te zien en te horen. one to one. Zeg ik het goed zo? Ja, one on one. One on one. Ach, ja. Ach, ja ik zit het al maar goed. maar <laughs> one on one is het... Oké. Nou, eh, dat eh, volgende nummer wat, eh, wat Liza gaat spelen, staat er ook op. En dat nummer dat heet Feel the Water. Yes, Feel the Water inderdaad. that die even eh, opletten. Uh, Feel the Water is de nieuwe single die uit gaat komen. Volgens mij morgen. Ja, zie je. Eh, dat is dus de 20 september. Dan komt dus deze single van dat album wat ik net zeg. One on One. Want dat is zoals ik het uit hoor te spreken. dat was uh, Lars voor de eerste keer. En dan hoorde ik net Perfect Image. Dat is natuurlijk iets anders de strekking van het liedje van, uh, van Liza. Maar de bigger picture is eh, minstens zo metaforisch. Maar dat gaat weer eigenlijk over wat er meer in de wereld aan de hand is. En Ruud Houweling, die heeft het over. Want je moet het grote plaatje zien. Want daar eh, is het hem eigenlijk om te doen. Nou, luister zelf maar, want het komt van het album Accidental Pictures. wrong with the world, you know it can never be fixed. It takes about a lifetime to adjust to it. It's such a lonely feeling Try fading. It's such a lonely feeling, but you're not the only one. bigger picture. The moment you understand about love, you know you're bound to get hurt. such a long by the moet toegeven. hij staat eh, vaak bij mij eh, aan op eh, de Spotify. Dus als er wat meer streams vanuit een IP-adres van Zandvoort komen. dan weet Ruud waar het dus vandaan komt. Het komt bij mij onder meer vandaan. De Bigger Pictures terug te vinden op het album Accidental Pictures is ook alweer een jaar geleden uitgebracht. Want zo snel gaat dat. Ehm, ja, want we gaan ook even praten weer met, uh, met Liza weer. Want, eh, want eh, er is daar ook iets wat mij opviel. want eerder deze maand was je jarig. En toen deelde je op een gegeven moment op een van de sociale media kanalen... een foto van jou als klein meisje. hoe kijk jij naar dat meisje van toen? <laughs> Eh, ja, leuke vraag. Ja. Eh, ik ben inderdaad heel veel bezig met eh, dat kleine meisje, die kleine Lisa. Mhm. En ik zie mijn huidige volwassen leven heel erg als een ode aan haar. Mhm. alle momenten dat zij niet heeft kunnen buitenspelen, zeg maar, en zich niet gezien heeft gevoeld, mhm. die tijd ga ik nu inhalen. Kan dat? Tijd inhalen? Ik denk dat in, in a way wel eh, een bepaald gevoel, een bepaald verlangen, wat mhm. ik als kind heb gehad, dat dat nu wel vervuld kan worden. Ja. ja. Eh, was het eh, de kleine Lisa, om het even netjes te zeggen, was die net zo avontuurlijk als jij nu bent? <laughs> Ja. Ja. zeker. Ja? ja, zeker. Toen was het alleen nog maar in de achtertuin van ons huis. Mhm. maar wel in een boomhut en in een kapotte tuinbroek. En constant buiten en altijd in haar eigen wereld. Ja. En nu is mijn tuin iets groter geworden. En ben ik met mijn eh, camperbusje lekker op pad door heel Nederland. Ja, ja want dat, eh, ja, want ik, eh, want dat volg ik een klein beetje. En zijdelings, dat je dat besloten hebt. Dus de tuin is gewoon eigenlijk heel Nederland. Ja, mijn tuin is heel groot. ja. <laughs> Ehm, je hebt het op een gegeven moment besloten. Ik geloof een jaar of twee geleden. Dat dacht ik, eh, dacht ik zo. Ehm, en toen zei je eh, van ik eh, wil eigenlijk gewoon op pad gaan. En kijken wat mensen mij te vertellen hebben. Of wat ik aan mensen zou kunnen vragen. Wat, wat levert je dat op als je zo met je camperbus door Nederland heen rijdt? Ehm, het geeft mij een hele rijke ervaring. Ik voel me heel dankbaar dat ik zoveel kanten van het leven kan zien. Niet alleen bij mezelf, maar ook inderdaad in alle ontmoetingen die ik heb. Mensen die op mijn pad komen, die allerlei dingen hebben meegemaakt en een prachtig verhaal met zich meedragen. En al die verhalen, die mag ik ontvangen en die geven mij een heel rijk gevoel over hmm. eh, deze wereld. Ja, verhalen zijn eh, om verteld te worden. Ehm, wat kan de kracht van een verhaal zijn? Voor mij persoonlijk is het vertellen van een verhaal eh, in de eerste plek eh, een dienstbaarheid die ik aan mezelf eh, beoefen. Dat mhm. ik mezelf de ruimte geef om iets uit te spreken wat in mij leeft. Mhm. Maar in de tweede plek is het echt een dienstbaarheid naar de wereld. Omdat heel veel verhalen die wij, ehm, of dingen die we meemaken, universeel zijn. Dus als jij een verhaal vertelt, dan kan een ander zich daarin herkennen en verzachting in vinden. Ja, om, ja, om even weer terug te gaan naar het eerste nummer. Eh, Perfect Image. Ik zat ernaar te luisteren en ik denk van ja... het is alsof iemand in een keurslijf wordt gestopt. En jij zegt ook even net buiten de uitzending om... voordat we aan het eh, praten zijn... maar nu gaan we het er ook even daadwerkelijk over hebben. Van ja, wat dat gedaan heeft met, eh, met jou... toen je op die codearts zat. de keurslijf en het voldoen aan het perfecte plaatje. Want dat, dat is een beetje eh, de metafoor eh, die... Eh, en misschien ook wel wat er ook echt daadwerkelijk is gebeurd. Gebeurt dat dan niet alleen met jou, maar dat kan natuurlijk ook met anderen gebeuren. Dus het universele eigenlijk. Ja, ja, en, en ehm, wat ik zelf heel erg voel met het liedje Perfect Image... is, is het dragen van een masker en jezelf anders voordoen dan je bent. Mhm. En ik denk dat op Codarts eh, dat dat inderdaad heel veel plaats heeft gevonden. Daar is dat nummer ook eh, uit voortgevloeid. Mhm. Maar het hebben van een masker eh, voel ik dat dat wel iets is wat heel erg vanuit mij komt. Dus zeker dat, dat in een plek als Kodart dat dat gewoon versterkt wordt. Mhm. Maar ik ben zelf iemand die daar heel erg mee worstelt om, om echt mezelf te kunnen zijn. Daar, gaat eigenlijk eh, het liedje echt in de kern over. Ja, eh, is dat ook iets eh, wat je al bij je introductie zei, een, een soortement van schade, dat dat jou beschadigd heeft in, in dat opzicht? Is dat het, dat, dat wat je aanstipt in, in dat opzicht? ik denk wel dat ik eh, door in bepaalde omgevingen te zijn die niet heel erg voedend voor mij zijn geweest, mhm. dat ik wel heel sterk in vervelende patronen ben gaan zitten, die ook daardoor, eh, zeker na die studie, echt tijd nodig hadden om weer weg te hebben. Dat ik echt tijd nodig had om, eh, om die maskers allemaal af te zetten. Dat heeft me denk ik wel twee jaar gekost. Ik ben zelfs nu nog af en toe eh, daarmee bezig. Dat ik nog steeds thematiek eh, daarvan eh, met me meedraag. Ja. ja. en, en ja, maar je liedjes gaan meer over dan alleen maar dit soort dingen. Het, het, is niet alleen maar over van, van wat je zelf hebt meegemaakt, maar ook waar je, wat je ziet door jouw ogen. Van, oh, daar zou ik ook een liedje over kunnen schrijven. Ja, zeker. Ja, laat me heel erg inspireren. Ja. ja. Eh, dan is die tuin van Nederland, eh, de tuin die <laughs> Nederland heet, eh, best wel een hele grote bron van inspiratie om wat dingen over te schrijven. Want het kan natuurlijk ook over een vlinder gaan die je dan net op dat moment zou kunnen zien. Ja, ja zeker. Ja, het is eigenlijk gewoon een hele grote tuin van Eden.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 mortal enemy. That empty gaze that craves the past. Those pale cheeks that once were rosy are deaf to all but the voices in your head.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 voordat hij het eh, nummer uitbracht... heeft hij het hier ook eh, laten horen, eh, hier bij ons in deze studio. Mirror Mirror komt van de EP Threshold, vorig jaar uitgebracht... En ik heb hem laten vertellen dat, er, dat het album ook al inmiddels onderweg is. En een van de leden van King Forward Records die zegt... het is echt een van een album van een soort die, nou, zeg maar, gewoon een geslepen diamant. Zo eh, gaat die klinken. Nou, dan uh, belooft het al heel wat. We gaan weer eh, luisteren naar Liza World, want daar gaan we naartoe. 101, dat is het album. En een van de nummers die ook op dat album staat, heet Little Grandma. little grandma, goddess of the winds, guarding me. Little grandma, I hear your voice when I sing my medicine. We spoke of the miracle of life. listen wijsheid in zit, dan zit het wel in dit liedje. Want waarom hebben oudere mensen altijd bepaalde wijsheden? Nou, dan moet je gewoon naar dit liedje luisteren. En dan weet je eigenlijk hoe het eh, een beetje in elkaar steekt. Want eh, wijsheden is eigenlijk... Ja, dat is overdraagbaar. Dat gaat eh, van oudere generaties op jongere generaties. En daar zit toch wel een beetje de kern van dit liedje naar mijn idee. Maar dat is muziek. Want het is voor meerdere eh, eh, eh, dingen uitlegbaar. En dat is voor mij eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Maar goed, daar kunnen we van, <laughs> van mening over verschillen. Want dat is het leuke aan muziek. Want dat, dat maakt het altijd wel heel speciaal. Ehm, ik heb weer genoeg hierover gezegd. We gaan weer naar een, een, mooi liedje luisteren. En dat is Inner Tide. zijn. En dat was Inner Tide. We gaan weer even muziek uit de toverdoos eh, laten horen. En dat is Wilson A. En dat nummer heet Artist Only.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 band heet eh, Wilson A. Dus niet eh, te vergelijken met, eh, met die een of andere man die ooit in een nabijheid heeft gezeten van Quincy P. Voormalig profvoetballer, tegenwoordig ook op het criminele pad. Want daar werd hij mee in verband gebracht. is gewoon een band uit Halen, mooi jongens. Dus en zij hebben ja, niet zo lang geleden nog een optreden gedaan in het slachthuis. We gaan op naar het einde van dit tweede uur. En dat doen we met Jorge Natalien. En het nummer dat heet Blue Overtone Monkey. I'm a star seed. You are a star seed. I'm a star seed. You are a star seed. I'm a star seed.

Overtone Monkey is my name. My open-hearted wisdom, innocence, trust, simplicity and joyful wonder are without a doubt to blame. White dog is your subconscious self and hidden helper. You contain a holographic sea second of your evolution into the mind of light. I'm a blue overtone monkey man, God above, the child divine within. Blue overtone monkey is